Israël zei gisteren dat Hamas last minute onder afspraken uit wilde komen. Hamas zegt dat Israël juist aan het rekken was. Het staakt het vuren is nog niet helemaal zeker... want het veiligheidskabinet van Israël gaat daar vandaag over stemmen... zegt correspondent Nasra Habiballah. Nou ja, in principe is er een meerderheid binnen het parlement eh, die voor de deal zal stemmen. Want oppositieleden die hebben al gezegd eh, dat ze zo'n deal zouden steunen. En als het ware ja, een politiek vangnet zouden zijn. In het geval eh, dat coalitieleden weigeren om voor te stemmen. Dus ja, daar zou, daar zou het in principe niet op stuk kunnen lopen. Meer mensen kiezen noodgedwongen voor een kunstgebit, schrijft de Telegraaf. Dat heeft te maken met de vergoedingen van de zorgverzekeraar. De meeste tandartskosten zitten niet meer in het basispakket. En een kroon- of wortelkanaalbehandeling kost al gauw 500 euro. Een kunstgebit wordt voor een groot deel wel vergoed. En een test met de raket Starship van SpaceX is niet helemaal volgens plan verlopen. Ja, en dat lukte dus niet echt. Acht minuten na de lancering viel het bovenste deel van Starship uit elkaar. We have uh, we do believe that we have lost the ship during its ascent phase. It's uh, successfully separated from the Super Heavy booster. So we are assuming that we have lost the ship. Excitement is guaranteed uh, today. Uh, success not guaranteed. Het onderste gedeelte keerde wel terug naar het lanceerplatform in Texas... waar die door gigantische mechanische armen werd opgevangen. Het weer dan, het is best mistig op de meeste plekken en het blijft de hele dag bewolkt. Alleen in het zuidoosten kan later de zon nog even doorbreken. Het is en blijft wel fris. Het wordt vandaag maximaal 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in Noord-Holland. Tot te beginnen de A5 Amsterdam richting Hoofddorp.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 De eisen die aan leraren worden gesteld zijn niet duidelijk genoeg... en daardoor is het onzeker of alle leraren wel goed les kunnen geven. Dat zegt de Onderwijsraad, die pleit voor landelijke eindtoetsen. Nederland heeft vorig jaar voor bijna 129 miljard euro aan landbouwgoederen geëxporteerd. Dat is bijna 5% meer dan in 2023, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en het CBS. Opkomende popmuzikanten in Nederland krijgen structureel te weinig betaald voor hun optredens. Ze moeten er vaak geld op toeleggen, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit.